Door Almegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse brandweercommandant Leens... De situatie is zo ernstig dat hij beveiligd moet worden, zeggen bronnen tegen de krant. De doodsbedreigingen zouden van ontevreden brandweerlieden komen. Zo zou er onder meer een geldinzameling zijn gehouden om Schaap dood te laten rijden. Schaap heeft sinds zijn aanstelling in 2016 al ruzie met een deel van de Amsterdamse brandweer. De oud-politiechef werd door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan benoemd om de macho-cultuur in het korps aan te pakken. Netflix heeft er in het tweede kwartaal minder gebruikers bijgekregen dan vooraf was gedacht. De streamingsdienst ging uit van een groei van ruim 6 miljoen gebruikers, maar het werden er ruim 5 miljoen. Door dit nieuws kelderde de koers van het aandeel Netflix op Wall Street. Met een daling van meer dan 14 verloor het bedrijf ruim 24 miljard dollar aan beurswaarde. Voor dit kwartaal heeft Netflix de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld Bovendien verwacht het dat de groei de komende jaren zal afvlakken, onder meer door de opkomst van grote concurrenten in landen als Duitsland en Frankrijk. 44.000 lopers beginnen op dit moment aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het Rode Kruis heeft 750 vrijwilligers opgeroepen... om de komende dagen op verschillende plekken langs de route medische hulp te bieden. Dan zal het vooral gaan om blaren prikken. Vorig jaar werden bijna 17.000 blaren behandeld. Het wordt een warme dag dat verhoogt het risico op blaren. Rode Kruis adviseert wandelaars om halverwege de dag schone sokken aan te trekken. En ook moeten ze bouillon, een sportdrankje of een zakje chips eten... voor de broodnodige zouten en mineralen. Het weer, het is afgekoeld tot zo'n 15 graden.